De dader sloeg op de vlucht toen ze de politie zagen. De politie, kon hen niet te pakken krijgen. Wel werd hun vluchtauto in het nabijgelegen Horn gevonden. Afgelopen maandag werd op dezelfde manier nog een geldautomaat in Roermond opgeblazen. Daar stortte een pui in, maar werd ook geen geld buitgemaakt. In Amsterdam hebben politieke partijen campagne gevoerd met een flashmob. Daarbij duiken groepen mensen plotseling op om ook weer snel te verdwijnen. Op het Leidseplein verrezen vanuit het niets bijna 30 tentjes. Daarbij wilden lokale politici en jongere afdelingen van politieke partijen... zwevende kiezers overtuigen om het vertrouwen in de politiek niet op te geven. Politici van D66, PvdA en GroenLinks riepen de mensen op om op 3 maart een stem uit te brengen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De actie op het Leidseplein duurde nog geen half uur. De horeca heeft vorig jaar meer dan 7% minder omzet gehad dan in 2008. In euro's was de omzetdaling wat minder omdat de prijzen met ruim 2% stegen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De omzetdaling was het grootst bij hotels en cafés. Door de economische crisis kwamen er minder zakelijke klanten en liep het aantal conferenties terug. De enige horecabranche die de omzet vorig jaar niet zag dalen was de cafetaria's. De grote aanmerken zoals Campina, Douwe, Egberts en Amstel hebben in de supermarkten vorig jaar marktaandeel verloren ten opzichte van de huismerken. Ze lieten samen een omzetgroei zien van ongeveer 2% tegen 7% van de huismerken. oorzaak van de tegenvallende groei van de aanmerken zijn de recessie en het beleid van de supermarkten om hun huismerken te promoten. Het weer, vanochtend op veel plaatsen regen, maar vanmiddag overwegend droog.